4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er 100.000 migranten met boten over de Middellandse Zee naar Europa gekomen. Dat is ruim een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het blijkt allemaal uit cijfers van Internationale Organisatie voor Migratie. Een van de oorzaken van de daling is de inzet van de Libische kustwacht. Die houdt op verzoek van Europa veel migranten tegen. Nabestaanden van de 189 mensen die vorige week omkwamen in een Indonesisch vliegtuig... zijn meegenomen naar de plek waar het toestel in de Javazee stortte. Daar gooiden ze bloemen en werden gebeden uitgesproken. Er zijn 14 slachtoffers geïdentificeerd. Er wordt nog altijd gezocht naar de lichamen van andere slachtoffers. In het noorden van Irak zijn sinds de ineenstorting van Islamitische Staat... ruim 200 massagraven ontdekt met slachtoffers van de terreurgroep. Er liggen 6 tot 12.000 lichamen in. In de graven die al zijn geruimd lagen lichamen van vrouwen, kinderen, ouderen, gehandicapten en ook mannen. IS terroriseerde van 2014 tot 2017 grote delen van Noord-Irak. De kans dat mensen ziek zijn geworden door het gebruik van vervuild straalgrit is erg klein, schrijven TNO en het RIVM. Met het grit worden betonnen en stalen oppervlaktes vuil en roestvrij gemaakt. Vorig jaar bleek dat er op verschillende plekken staalgrit is gebruikt met asbest erin. Volgens de onderzoekers gebeurde dat maar drie maanden, dus was het gezondheidsrisico klein. Het vervuilde staalgrit van Eurogrit zou bij ongeveer 600 bedrijven zijn terechtgekomen. Het weer, afwisselend zon en wolken. Het is erg zacht, temperaturen hier en daar 20 graden.